Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een voorstad van de Amerikaanse stad Dallas is na zo'n 10 uur een einde gekomen aan een gijzeling in een synagoge. De gouverneur van Texas laat weten dat de vier gijzelaars in veiligheid zijn. De dader is dood. Hoe hij precies om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Wel werden eerder een knal en geweerschoten gehoord. Of de man gewapend was is onbekend. Volgens Amerikaanse media eiste hij de vrijlating van een vrouwelijk Al-Qaeda-lid... dat een lange celstraf uitzit voor poging tot moord op een Amerikaanse militair. In Dalfsen heeft de ME een eind gemaakt aan een groot illegaal feest. Daar waren enkele honderden mensen afgekomen op optredens van onder meer Henk Wijngaard. Volgens RTV Oost was er in eerste instantie een groot feest in een schuur gepland bij het Overijsselse dorp. Maar de gemeente had gedreigd met stevige sancties als dat door zou gaan. Daarna trokken bezoekers en een aantal artiesten richting het gemeentehuis. Duizenden mensen hebben gisteravond in Groningen meegelopen in een fakkeltocht als protest tegen de plannen voor extra gaswinning. Volgens de politie en gemeente waren er 8 tot 10.000 mensen. De Groningers voelen zich niet serieus genomen door politiek Den Haag. In Australië buigt de rechter zich op dit moment over de vraag of tennisser Novak Djokovic het land uitgezet mag worden. De zitting is op dit moment geschorst. Morgen begint de Australian Open, waar Djokovic zijn titel wil verdedigen. Of dat kan hangt af van het oordeel van de rechter. De ongevaccineerde Servië had te horen gekregen dat een recente coronabesmetting hem vrijstelling gaf voor het strenge inreisverbod van Australië, maar hij werd tegengehouden door de immigratiedienst. Het weer, het wordt een grijze dag. In de ochtend regent het vooral in het zuiden, later op de dag in de oostelijke helft van het land. Het wordt 4 graden in Limburg en zo'n 7 graden in het westen. Morgen droog, meer zon en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A7 horend richting Zaanstad. Tussen Purmerend en afridweider wormer staat 4 kilometer file met bijna een half uur vertraging.